uur. Gert Kluuk met het NOS-journaal. Bij Berlijn zijn twee mannen gearresteerd. Ze worden verdacht aan het voorbereiden van terroristische misdrijven in Syrië, zegt de Duitse justitie. Bij de actie waren vanochtend vroeg 250 politieagenten en drie speciale commando-eenheden betrokken. Ze vielen elf woningen binnen, vooral in het stadsdeel Wedding. De verdachten zijn ook betrokken bij het werven van mensen voor de terreurgroep Islamitische Staat, zegt justitie. Er zijn geen aanwijzingen dat ze een aanslag in Duitsland voorbereiden. De grote antiterreuractie in België lijkt voorbij. Sinds middernacht gebeurt er voor zover bekend weinig meer. Gisteren werd de Belgische politie bij een inval in Verviers beschoten door gewapende jihadisten. Twee van hen werden door agenten gedood. Een derde raakte gewond en is opgepakt. Ze maakten deel uit van een netwerk dat deels bestond uit teruggekeerde Syriëgangers. Ze zouden op het punt hebben gestaan aanslagen te plegen op politiebureaus en gerechtsgebouwen. Het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo ligt vandaag alsnog in Nederlandse winkels. Gisteren werd het blad niet geleverd en gingen veel mensen voor niets naar de winkel. Vanochtend stonden opnieuw tientallen belangstellenden in de rij om een exemplaar te bemachtigen. Het is de eerste keer dat Charlie Hebdo verschijnt na de moordaanslag op de redactie in Parijs. Onder de stenografen van de Tweede Kamer is onrust ontstaan omdat ze verplicht een uniform moeten gaan dragen. Het idee is dat ze er dan representatiever uitzien. De stenografen zitten midden in de plenaire zaal en zijn daardoor prominent in beeld als debatten op tv worden uitgezonden. Omdat de stenografische dienst niet kan worden verplaatst naar een minder opvallende plek, moeten de medewerkers een uniform gaan dragen. Over het besluit zou niet met de stenografen zijn overlegd. De Erasmusprijs is dit jaar toegekend aan Wikipedia. De jury prijst vooral de vele duizenden vrijwilligers van de online encyclopedie. De Erasmusprijs is in 1958 ingesteld door prins Bernhard... en wordt jaarlijks toegekend voor bijzondere bijdragen op cultureel, sociaal of wetenschappelijk gebied. Er is een bedrag van 150.000 euro aan verbonden. Het weer af en toe zon in het zuidoosten blijft het bewolkt. In het westen kans een bui, het wordt 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit van de ANWB. Er staan files na ongeluk op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Vinkenveen, 4 kilometer. Daar zijn drie rijstroken dicht. En richting Amsterdam op de A2 bij Knoop het Holendrecht, 2 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Knoop Rotterpolderplein, 3 kilometer.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 Je ogen blauw, je lippen rood, te rood, mond en zonder en ik was je redder in nood. Je mocht een zonnepool gewezen. Een accent dat richting biervliet wees. Groot, mooi, een meisje voor een feest. Hallo, zet ik even feest.